Verslaggever Nico Hoijting van de Stentor zag het gebeuren. Ineens knapte er iets. Eh, er klonk een enorm kabaal, want door het knappen van een deel van de takels... Eh, ging eh, die boog enorm heen en weer zwaaien, zo hard zwaaien... dat hij daarna ook verder losknapte en met donderend geweld naar beneden lazen, Terwijl ik daar met gewoon verschillende mensen als publiek stond te kijken... want het zou gewoon een mooie dag zijn. Bij Lochem wordt een rondweg aangelegd waarbij twee nieuwe bruggen nodig zijn. Bouwbedrijf BAM zou vanochtend een van die twee bruggen op zijn plaats aan het tillen. Bijna 10.000 bedrijven staan op de wachtlijst om het stroomnet te kunnen worden aangesloten. Dat schrijft de Volkskrant. Het zijn er alweer een paar duizend meer dan afgelopen zomer. De vraag naar stroom wordt steeds groter en het stroomnet is overvol, zegt mijn economiecollega Roeland. Heel veel schakelen over op eh, elektriciteit. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken die niet meer op gas stoken of hun eh, eh, machines laten draaien, maar op stroom draaien. Of bijvoorbeeld logistieke bedrijven die hun parkeerterreinen helemaal elektrisch maken voor laadpalen, voor elektrische auto's of vrachtwagens. Nou, en dat is nu dus zodanig toegenomen dat op veel plekken het stroomnetwerk echt eh, vol loopt. Voor grootverbruikers van stroom is er een wachtlijst. Huizen worden wel meteen aangesloten. Bayern München-trainer Thomas Tuchel kan weer sollicitatiebrieven gaan schrijven. Bayern zegt dat ze na dit seizoen afscheid van hem nemen omdat de resultaten tegenvallen. Het lijkt erop dat Bayern onder Tuchels leiding voor het eerst sinds 2012 geen kampioen gaat worden. En Beyoncé heeft binnen een week al geschiedenis geschreven met dit nummer. nieuwe track Texas Hold'ems is volgens Billboard nu de eerste zwarte vrouw die een nummer 1 hit heeft in de Amerikaanse country hitlijst. Beyoncé staat met het lied op nummer 2 in de normale Billboard Hot 100. Vorige week kwam de zangeres opeens met twee nieuwe country singles als voorproefjes op haar nieuwe album. Het weer trekt wat regen over bij maximaal 10 graden. Vannacht droogt het weer op en morgen begint droog. Smiddags gaat het weer regenen bij een zachte 13 graden.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 Walk away, René. pass by zomer of had je winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ook nu februari er voor meer dan de helft op zit, blijft het wisselvallig troef. Met het weer in Nederland. De temperatuur blijft zacht voor de tijd van het jaar... en buien en opklaringen wissen elkaar af. Vandaag is het overwegend droog... maar in de loop van de dag stijgt vanuit het westen de kans op regen. Het wordt 9 graden aan de kust tot lokaal 12 graden in het zuidoosten van het land. Er steekt een matige en in de kustprovincies een vrij krachtige tot krachtige wind op uit het zuiden tot zuidwesten. Vooral donderdag zou wel eens een hele bewolkte en natte dag kunnen worden met langdurig regen. Het blijft zacht met 9 tot 10 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig met enkele buien en droge perioden, waarin de zon af en toe schijnt. De middagtemperatuur ligt tussen de 7 en de 11 graden. De nachten worden iets kouder, met in het weekend 2 tot 5 graden.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 Don't give up on us, baby. Don't give up on us, baby. Voel je vrij. Gratis stoppen met roken en leefstijltraining. Denk erover na om, later om te stoppen met roken Schrijf je dan snel in voor deze training. thema-bijeenkomsten op elk moment kan je instromen. Informatie en inschrijven Marion Schouten, en dat is m.schouten, plus.zandvoort.nl of bel mijn telefoonnummer 06 412 75228. En het is elke maandag van 4 tot 6 uur. En de locatie, pluspunt, Zandvoort Noord. Georgie Fame, The Ballad of Bonnie and Clyde.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 There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the cold? herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind. uit 1978. Copa Cabana. En we gaan door met het volgende item.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 Een album met dezelfde naam volgde in begin 1970. De tweede single, Good Morning Freedom, kwam gelijk met het album uit. Hier is Blooming met Melting Pop. skin. Add a touch of blue blood and a little bitty bit of red Indian boy.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 I better call up the queen. It's only fair Dit waren de Golden Earrings met Back Home. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid. De breikunstenaars werken ook op bestellen. Een leuke muts, een poncho of een hippe tas. Alles kan. Deelname is gratis, inclusief koffie of thee. Meer informatie via m.langeveld at en het is elke donderdag van 2 tot 4 uur. Locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. Dorsdy en de Pins, Shine Up. And I guess I never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. have said and done. I just never took the time. quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Maybe I didn't treat you.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 En het is zondag 25 februari en 24 maart van 2 tot 4 uur. Locatie Juttershart, burgemeester Nijwan, Nijwanlaan, nummertje 100. En het is in Zandvoort. We gaan door met Suzanne en Freek, als het avond is. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten.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 En dat is een Nederlandse zangeres. En Flor is geboren in 1981 en die wordt dus vandaag een hele mooie leeftijd van 43 jaar. Florianse, dat is internationaal bekend als de frontzangeres van de Finse symfonische metalband Nightwish. Voordat ze toetrad tot Nightwish had ze een succesvolle carrière met de metalband After Forever. Eind augustus 2019 verwierf ze tenslotte ook in Nederland voor een breed publiek namensbekendheid dankzij haar deelname aan het televisieprogramma Beste Zangers. Floriansen maakte vooral indruk met het duet met Henk Poort... van het nummer The Phantom of the Opera uit de gelijknamige musical.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 Oekraïense vluchtelingen kunnen langer op het Coridex-terrein blijven. Op het terrein worden in de toekomst nieuwe woningen gebouwd. Omdat de bouwplannen een jaar vertraging hebben opgelopen... zal de opvanglocatie tot in ieder geval tot de zomer van 2025 blijven. Op het terrein wordt sinds 2022 onderdak geboden aan ongeveer 120 Oekraïense vluchtelingen. In samenwerking met de woningbouwcorporatie Prewonen was het destijds bij hun komst de intentie om ze voor maximaal twee jaar onderdak te bieden op het Corridex-terrein. Omdat inmiddels duidelijk is geworden dat de bouw van de nieuwe woningen op zijn vroegst in zomer 2025 van start gaat, stelt Prewonen het terrein een jaar langer beschikbaar voor de opvang van deze vluchtelingen. Vanwege de voortdurende oorlogssituatie in Oekraïne wordt het komende jaar onderdag wat nodig is om ook na 2025 de Oekraïnse vluchtelingen een veilige verblijf te kunnen bieden burgemeester Molenburg... veel vluchtelingen hebben inmiddels hun plek in Zandvoortse samenleving gevonden. Kinderen gaan hier naar school en veel Oekraïense werken in onze winkels... de horeca en straks weer op het strand. Abba, Bubblebee. for bumblebees to attack from sign to bluebell, from hyacinth to lily rose. Oh, how I do adore the sight of his rod and clumsy array. zit er weer op voor deze week. Lunchroom op de woensdag. Ik hoop u volgende week weer terug te zien. En dan ben ik weer aanwezig in de studio op de Tolweg. Wil u een keer langskomen? Kom gerust een keertje langs. Ik wens u een hele fijne week. En ik zeg kiss and say goodbye van de Hatters. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations. And the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time.